Dat liep uit de hand. De chauffeur werd gebeten, geschopt en geslagen en ligt sindsdien in het ziekenhuis. De mishandeling werd gefilmd door een andere reiziger. Volgens de politie was het druk in de bus toen het gebeurde. Ze zijn nog op zoek naar getuigen. Vanmiddag mag de familie van Nicky Verstappen, verdachte Jos B., in de rechtbank recht in de ogen kijken. En zeggen wat ze te zeggen hebben, zegt onze verslaggever. Het is voor het eerst dat de moeder en de zus zich rechtstreeks tegen de verdachte kunnen richten. Waarschijnlijk zullen zij vertellen wat de dood van Nicky en de jarenlange onzekerheid van die dood met hen heeft gedaan. Het lichaam van Nicky Verstappen werd in 1998 gevonden in een natuurgebied in Limburg. en was toen 11 jaar oud. Het kabinet praat vandaag met de evenementenbranche over een eigen plan van organisatoren om toch veilig aan de slag te gaan, meldt de Telegraaf. Evenementenbedrijven zijn zwaar geraakt door de coronacrisis. De rijken zijn weer rijker geworden. Ondanks de coronacrisis hebben miljardairs goede zaken gedaan. Vooral de winst van techbedrijven en medicijnfabrikanten schoot omhoog. Nog nooit hadden miljardairs zoveel geld bij elkaar, vertelt verslaggever Nick Wouters. Komt deels door de centrale banken. Die pompen wereldwijd extra geld in de economie. Dat zorgt er weer voor dat de beurskoersen oplopen en daar profiteren miljardairs van. Want die hebben relatief veel geld in aandelen zitten. Zo kreeg de rijkste man ter wereld, Jeff Bezos van Amazon er 50 miljard euro bij. Het weer, af en toe een bui, maar het wordt vanmiddag wel wat vaker droog. Soms schijnt ook de zon. Het wordt 14 of 15 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Zorgt dat voor 3 kilometer file tussen knooppunt Velzen en knooppunt Raasdorp...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 pulled back cause the sweat's dripping off of her face Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes You should know should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care.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 And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend, my shorty coming over. Shorty can the out, but she like fashion over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said, What you know about us? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me nothing go wrong. Cause I like what I see. Look shit I ain't gon' front. You got my heart being so fast in words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top and girl, it's only ice. All I need is your choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so hope you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact you never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5,500 Go and get your brush. Stop rubbing on your butt, start kissing on your. Hate better, better, hey, about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, What you know about us? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please.